vanaf maandag en win een wintersport naar Val Thorens, Frankrijk. Hilke Boersma. Hoi Hilke. Het is vrijdag, het is eh, ruim na 5 uur inmiddels, dus laat je horen voor het weekend. We zijn al sinds 6 eh, uur vanochtend bezig met de vrijdagmiddagborrel. Dit is de Slam Mix Marathon. Maar dit is het moment dat je weekend echt officieel begonnen is. En dat doen we natuurlijk met Tech legende James Hype. Je hoort hem tot 6 uur. fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, 5, vrijdagmiddag, je weekend begonnen en James Hype dus ook. Een van onze resident DJ's. Juri die stuurt een lekker weekend, eindelijk. Marloes die stuurt eh, na een heerlijke dag op de piste een lekker wijntje opengetrokken en de spieren ontspannen. En de dag afsluiten met de slam op de achtergrond kan niet beter. Groetjes uit Sankt Anton. Hij wat lekker. altijd een goede tip. Hè? Je kan eh, slam natuurlijk ontvangen in Nederland, in de Randstad op FM. Overal via DHB, maar wereldwijd ook nog via de Slam app. In uh, eh, kraakhelder geluid tegenwoordig. Now don't stop, I'll gas on pedal, switched stop, I'll on top. Now don't stop, I'll gas on pedal, dive and go off, metal. Don't stop, I'll gas on pedal, tick tock. Battle. to move to the drum. You like to move to the drum. You like to move to the drum. You like to move to the drum. You like to move to the drum. You like to move to the drum. Are you with that? Where, where, where, where, where, where, where, where, where, Dit is de Slam Marathon met eh, James Hype. Het is eh, koud buiten. Het kan ook eh, glad worden en er gaan weer honderden strooiwagens de weg op. Kleine tip van mij, dat zout van die strooiwagens... dat komt wel eens op je auto terecht, weet je wel. Als je achter zo'n strooiwagen rijdt. Dat schijnt dus niet zo goed te zijn voor je lak. Dus mocht je nog een half uurtje of een uurtje over hebben dit weekend... maak je auto even schoon. Ik vind het zelf altijd gewoon ja, sommige mensen die verklaren mij voor gek, maar voor mij is het echt ontspanning om naar zo'n wasbox te gaan. En dan gewoon een half uur ervoor uit te trekken om zelf mijn auto te wassen. Het is natuurlijk nooit zo goed als een autowasstraat. wasstraat. ik vind het gewoon wel lekker om daarmee bezig te zijn, eh, weet je wel. Maar goed, dus eh, mocht je op eh, achter een strooiwagen rijden, maak je auto even schoon dit weekend. En rij voorzichtig met het gladde wegdek. Dit is de Slam Marathon met de grootste DJ's allemaal achter elkaar te horen. Oliver Elrens, Nicky Romero, Alok, Mau P. En nu, zoals elke vrijdag tussen 5 en 6, Tech House met James Hype. Baby, Baby, make like back, give four fast, be a make cash, in the hood keep it real with people, like a Música, música, música, música. James Hype, lekker bezig in de Slam Mix Marathon. Jorde Mustika. Dat betekent muziek. Daar ik net achter via Google Translate. Uh, eh, Jorde Mustika van eh, Medusa. Je weekend is officieel begonnen. Met eh, de dikste line-up van Nederland. Onder andere nog Oliver Eldens. Nicky Romero, Alok, Rehab. Volledige line-up check je op slam.nl. Dit is James Hype. baseline, a ass Bass, a ass, a ass, a ass, a ass, bass, bass, bass, bass, give me a ass. zondag en eh, je volumeknop omhoog. Het is buiten donker. Dit is de Slam X Marathon met eh, James Hype. En ik vond het echt qua weer een beetje een wintersportachtig dagje, toch? Koud, maar wel lekker zonnig. En dat is toevallig, want vanaf aankomende week maak je kans op wintersportvakanties hier bij Slam. En hoe, dat hoor je zo. know where you are or who you are with. I don't even care. I just want you here with me. I don't even know where you are or who you are with. I don't even care. But where are you? Maybe in the club, maybe with another girl. are or who you are with. I don't even care. I just want you here with me. don't even care. I just want you here with me. I don't even know where you are or who you are with. I don't even care. I don't even know where you are or who you are with. I don't even care. I just want you here with me. I don't even know where you are or who you are with. So I'm right here, just waiting for you. But where are you? maybe in the club, maybe with another girl. I just want you here with me. dancing and love put us into a groove. wat moet je doen voor eh, die wintersportvakantie? Eh, heel weinig. Bij Slam maak je kans op de Slam Supertrip. Dat was afgelopen zomer naar Dubai. En vanaf aankomende week, ja, het wintersportseizoen is eh, begonnen natuurlijk. En we dachten, nou, je hebt al zoveel geld waarschijnlijk uitgegeven in december. We helpen je een handje. En daarom vanaf maandag elke dag kans op de Slam Supertrip naar Val Thorens. We fixen alles voor je. Reis, verblijf, vlucht. Alle informatie check je op slam.nl. Zometeen Oliver Eldens in de Slam Mix Marathon. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.